Watermalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet gaat dinsdag nog geen versoepelingen aankondigen van de coronamaatregelen per 21 april. Het kabinet wil versoepelingen op zijn vroegst een week later laten ingaan op 28 april. Dat is de uitkomst van het katshuisoverleg vanmiddag. Afgelopen week werd in Den Haag gesproken over het schrappen van de avondklok... en het openen van terrassen en winkels per 21 april. Maar het kabinet vindt dat nu te vroeg. Afgelopen dagen probeerde demissionair minister De jonge de verwachtingen al een beetje te temperen. Dat deed hij nadat de ziekenhuizen hadden laten weten... verbijsterd te zijn over de aankondiging... omdat de cijfers nog altijd oplopen. Dinsdag wordt er meer bekend in een nieuwe coronapersconferentie. Huisartsen hebben wat zij noemen een motie van afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad gespijkerd. De artsen van het comité Het Roer Moet Om zijn boos dat er niet meer wordt gevaccineerd met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Het kabinet besloot dat op advies van de Gezondheidsraad vanwege bloedstollingsproblemen als bijwerking van AstraZeneca. De artsen zeggen dat de zeer zeldzame bijwerking niet opweegt tegen de vertraging die het vaccineren nu oploopt. Ook zijn ze bang dat het vertrouwen in de vaccins in gevaar komt. Volgens de Britse prins Andrew voelt zijn moeder, koningin Elizabeth... een enorme leegte sinds haar man prins Philip vrijdag overleed. Eigenlijk hebben we de grootvader van onze natie verloren... zei hij na een kerkdienst in Windsor. De 61-jarige prins wordt bijna niet meer in het openbaar gezien... sinds een veelbesproken interview over zijn vriendschap... met misbruikverdachte Jeffrey Epstein. Vanwege prins Philips dood gingen vandaag honderden mensen naar Buckingham Palace en Windsor Castle... Al waren ze opgeroepen dat vanwege corona niet te doen. Het weer nog. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond is het bijna overal droog.